uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Fractieleiders in de Tweede Kamer hebben kritiek op de vertrekregeling voor president Van Rompuy van de Europese Raad. Volgens de Britse krant The Telegraph krijgt Van Rompuy, die gisteren vertrok, tot 2017 jaarlijks bijna 170.000 euro wachtgeld. Ook zou hij een eenmalige uitkering krijgen van bijna 27.000 euro. PvdA-leider Samson noemt de bedragen bizar. En zijn D66-collega Pechtold vindt ze niet verdedigbaar. PVV-leider Wilders noemt Van Rompuy een zakkenvuller. Hij vindt dat hij zijn koninklijke onderscheiding moet teruggeven. Het kabinet trekt volgend jaar 12 miljoen euro extra uit voor hulp aan Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten. Minister Ploemen reageert daarmee op een noodkreet van het Wereldvoedselprogramma van de VN. Dat zei gisteren dat er niet genoeg geld is om vluchtelingen in onder meer Jordanië en Libië te steunen. Twee Spaanse broers die werden verdacht van de moord op een Nederlander die in Noord-Spanje woonde, hebben bekend. Dat gebeurde nadat er vandaag in hun huis een vuurwapen was gevonden. Ze woonden naast een Nederlander, Martin Vervonderen, met wie ze vaak ruzie hadden. Vier jaar geleden werd Vervonderen vermist, zijn auto werd in juni gevonden en zijn lichaam enkele dagen later. In Uithoorn is zondag een gezin thuis overvallen en gegijzeld door een groepje mannen. De ouders werden vastgebonden en ook een kind van zes werd door de mannen bedreigd. Zij eiste geld en dreigde het huis in brand te steken. De vader werd tijdens de overval in zijn been gestoken. Na ruim een uur verlieten de mannen het huis in Uithoorn met geld en horloges. In Rome zijn zeker 37 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de maffia. Onder hen zijn regionale bestuurders en een voormalig hoofd van de regionale politie. Ze horen volgens justitie bij een crimineel netwerk dat zich schuldig maakt aan afpersing, bedreiging, corruptie en witwaspraktijken via publieke fondsen van de gemeente Rome. Het weer bewolkt, kans op wat lichte motregen. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Morgen is het waarschijnlijk droog met kans op wat zon. En dan wordt het hooguit 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Deil 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en knooppunt Amstel 5 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Ouderijn en Bodegraven 10 kilometer. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Zuid 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenisse. een file van 7 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 5. En bij Moordrecht 5 kilometer. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... bij knooppunt Lunette 4 kilometer.